Het pakket voorziet in 750 miljoen euro aan ombuigingen dit jaar en 2,4 miljard volgend jaar. Premier Di Rupo zal vanochtend op een persconferentie de details bekendmaken. Zeker is al wel dat een verhoging van de dieselaccijns niet doorgaat. Wel gaat de accijns op alcohol en tabak omhoog. Het kabinet zou het verder eens zijn geworden over een tax voor bedrijven... die door allerlei constructies in België geen belasting betalen. In het zuiden van Nigeria zijn zeker 175 gevangenen door gewapende mannen bevrijd. De ongeveer 30 aanvallers bliezen een muur van het gebouw op om binnen te komen. Het is nog onbekend wie er achter de bevrijdingsactie zitten. De afgelopen jaren hebben moslim-extremisten van Boko Haram en een aan Al-Qaeda gelieerde groepering geregeld aanvallen op gevangenissen uitgevoerd om medestrijders te bevrijden. Maar het is onduidelijk of in de gevangenis leden van deze groeperingen vastzitten. Bij de aanval zouden twee mensen om het leven zijn gekomen. Ook raakte een aantal personeelsleden gewond. De finale van de Confederations Cup is gewonnen door gastland Brazilië. In Rio de Janeiro werd het 3-0 tegen de huidige wereld- en Europees kampioen Spanje. Doelpuntenmakers waren Neymar en twee keer Fred. Spanje miste een strafschop. Voordat de wedstrijd begon waren er relletjes buiten het stadion. De politie raakte slaags met demonstranten. In Brazilië wordt al weken betoogd tegen corruptie en het gebrek aan publieke voorzieningen. De demonstranten vinden dat er te veel geld wordt verspild aan sportevenementen zoals het WK voetbal dat volgend jaar in Brazilië wordt gehouden. Het weer, vandaag af en toe zon, vooral in het zuidoosten. In het noorden en oosten vallen buien.